Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De geheime manier bij verdachte personen kunnen komen. Dat blijkt uit de tekst van de nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten... die de Volkskrant in handen heeft. Ondanks kritiek van maatschappelijke organisaties zet het kabinet de plannen door. Wel moet een nieuwe commissie toestemming geven voor het hacken... en mag niet zomaar worden rondgeneust in de gegevens van burgers. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State... en gaat waarschijnlijk voor de zomer naar de Tweede Kamer. Eén op de tien kinderen ontving afgelopen jaar jeugdhulp. In Noordoost-Groningen was dat zelfs bijna één op de zes, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds vorig jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Die varieert van opvoedhulp aan de ouders en psychische steun voor jongeren tot jeugdreclassering. De Britse wielrenner Simon Yates is betrapt op het gebruik van doping. Zijn ploeg Orica Greenedge bevestigt dat bij een dopingtest het middel terbutaline is gevonden. De test werd vorige maand afgenomen tijdens de Franse rittenkoers Parijs-Nice, waar Yates zevende werd. Yates wordt in Groot-Brittannië gezien als een grote belofte voor de toekomst. Twentse bedrijven staan voor miljoenen garant voor voetbalclub FC Twente. De club denkt dat het nu tegemoet kan komen aan een belangrijke eis van de KNVB. FC Twente zit sinds 2014 bij de categorie clubs waarvan de financiële huishouding alarmerend is. De KNVB bepaalt in mei of FC Twente een proflicentie houdt. Advocate Benedicte Fick gaat aangifte doen tegen tabaksfabrikanten. Dat zei ze in RTL Late Night. Volgens Fick worden sigaretten zo ontworpen dat ze extra verslavend zijn. In het verleden zijn al meerdere rechtszaken tegen de tabaksindustrie gevoerd.